9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een man opgepakt die met zijn auto in de carnavalstoet in Aalst terecht was gekomen. Hij had zijn nummerplaten afgeplakt. Het lijkt te gaan om een dronken oudere man met psychische problemen. Hij had een honkbalknuppel en messen bij zich. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat hij Aalst een lesje wilde leren. De carnavalsoptocht in Aalst is de grootste en bekendste van België. Er doen ruim 250 groepen aan mee en de optocht trekt zo'n 80.000 bezoekers. Het carnaval in Aalst is door UNESCO erkend als cultureel werelderfgoed. De KLM heeft voor morgenochtend 72 Europese vluchten geschrapt... vanwege de verwachte windstoten. Het annuleren gebeurt uit voorzorg om de kans op vertragingen... bij intercontinentale vluchten te verminderen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Grote problemen worden niet verwacht, maar mogelijk worden sommige carnavalsoptochten afgelast of uitgesteld. De organisatoren in onder meer Den Bosch, Schaik en Loon op Zand hakken morgenochtend de knoop door. De Algerijnse president Bouteflika heeft zich kandidaat gesteld voor een vijfde termijn, maar zegt dat hij die niet zal afmaken. Hij wil een nationale conferentie houden over hervormingen en binnen een jaar nieuwe verkiezingen organiseren, zegt zijn campagneleider. Bouteflika regeert Algerije sinds 1999 met harde hand. De 82-jarige president ligt nu wel onder vuur vanwege de corruptie en economische problemen. Al een week zijn er massale demonstraties tegen hem. En ook vandaag gingen weer tienduizenden Algerijnen de straat op. Toch wordt verwacht dat Bouteflika de verkiezingen makkelijk wint... omdat de oppositie zwak en verdeeld is. Het weer. Veel bewolking met af en toe regen. Vannacht enkele stevige buien met zware windvlagen. Morgen is het erg onstuimig. Op de Wadden is het stormachtig, windkracht 8. Er zijn buien, maar ook af en toe zon. En het wordt maximaal 10 graden. Later op de dag neemt de wind iets in kracht af.